Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Heineken gaat praten met het Amsterdamse koor. Leden van de studentenvereniging noemden vrouwen op een jubileumfeestje in een speech hoeren en sperma-emmers. Daarover wil de sponsor van het feestje, Heineken dus, in gesprek. Het feest maakt veel los, ook oud-korpsleden vinden het bizar dat er in al die jaren niet veel lijkt te veranderen. Hoe kan je zo dom zijn om dit te zeggen als je weet dat je moeder het ook gaat zien? Hoe kan je in deze tijd nu nog dat zo verkondigen? Daar kan ik niet bij. Het koor had beloofd te werken aan dit soort gedrag. Drie bestuursleden zijn opgestapt inmiddels en het koor neemt even geen nieuwe leden aan. Op een vleeskuikenbedrijf in Friesland is vogelgriep vastgesteld. Alle 105.000 dieren worden afgemaakt. Rond het bedrijf liggen nog twee andere vleeskuikenbedrijven van dezelfde eigenaar. Die worden komende tijd extra in de gaten gehouden door de NVWA. In een ring van 10 kilometer rond het bedrijf mogen geen vogels vervoerd worden. Bij een brand in Hurwenen in Gelderland is asbest vrijgekomen. De brand woedde in een champignonkwekerij. De brandweer waarschuwt mensen om asdeeltjes niet aan te raken... Er wordt nog onderzocht hoe ver de asbest verspreid is geraakt. Mensen die dicht bij de brand wonen hebben een bericht van de gemeente gekregen. Er zijn geen gewonden. En windfoilen is populair. Het is als windsurfen, maar dan zweeft je plank 50 centimeter boven het water uit... door een soort vleugel die eronder hangt. En daardoor ga je sneller hard, zoals op het Schildmeer in Groningen. Topsnelheden op, de, op deze set liggen nu al boven de 60 km per uur. En we zien al dat ze richting de 70 km per uur gaan. Het kost je minder kracht en je zoeft dus lekker snel over het water. Niet alleen jonkies springen op het, springen op het bord, ook oudere mensen vinden het heel leuk. Ja, het is eh, mijn tweede jeugd. Eh, ik heb het weer helemaal, eh, ja, weer helemaal naar mijn zin. Eh, ik sta zo'n beetje ieder weekend op het water. We zien heel erg dat het, eh, dat het hier, maar ook in de rest van Nederland, het groeit. Met weinig wind kan je al het water op. En daarom is het een populair alternatief voor windsurfen. Het weer nog, klaart op. Koelt vannacht af tot een graad of 9. Morgen zon en wolken. In het noorden ook kans een buitje. Het wordt 19 tot 22 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed.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 Op bijna Barella, ella mijn umbrella, hela Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké okay is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de laf die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, zet het weer niet mee zit Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je je terug. Oh Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, passier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella me niet types omhoog Weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je probleem met me, van die Move Die is dit, dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Nikki Jamila Hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik kon niet stoppen, we kennen de slags We kennen van Villa Ook wij kennen badders in training, skin Ik splash in mijn bella ook ik en de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Precies in de shoes, Sharon, Nicky en ook Isabella Oh Fella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella bella, bella.